Michel Koenen met het NOS-journaal. Er lijkt een Kamermeerderheid te zijn die het strafbaar wil stellen... om beelden te verspreiden van slachtoffers van ongelukken. Deze week gingen beelden rond over de zelfdoding van twee scholieren in Capelle aan den IJssel. En vandaag dienen GroenLinks, PvdA en CDA een initiatiefwet in... Waarin staat dat verspreiders kunnen worden vervolgd als een betrokkenen aangifte heeft gedaan, zegt het CDA. Wij zeggen op het moment dat Jantje bijvoorbeeld de beelden maakt en het verspreidt naar Pietje. En Pietje gaat het vervolgens online verspreiden op X en Telegram en noem allemaal op. Allebei, zowel de maker als de verspreider zijn strafbaar. Twee agenten op Aruba moeten toch de cel in voor het doodschieten van een man van 19 begin vorig jaar. Na een achtervolging schoten ze 20 keer. Die man was toen al met zijn auto stil gaan staan. Het OM eiste een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf... wat op Aruba, Aruba tot protesten leidde. De rechter legde nu drie jaar cel op, waarvan één voorwaardelijk. Er zitten veel te weinig mensen in de nachttrein van Arriva... die rijdt tussen Zwolle en Schiphol. Daardoor is de verbinding niet rendabel. De trein gaat via Lelystad, Almere en Amsterdam... maar daar maken maar tientallen mensen gebruik van. De nachttrein kan alleen blijven rijden als de gemeente Almere en Lelystad blijven meebetalen, net als nu. En de Orion-capsule van NASA is nu echt onderweg naar de maan. Vannacht verlieten de vier astronauten de baan om de aarde... en kan de missie met een rondje om de maan echt beginnen. Na de lancering ontstond er een probleem met het toilet aan boord, maar gelukkig konden de astronauten het zelf maken. Nou, I'm the space plumber. I'm proud of, to call myself the space plumber. I like to say that it is probably the most important piece of equipment on board. Ik ben de loodgieter van de ruimte, zegt astronaut Christina Koch... en ze noemt het het belangrijkste instrument aan boord. Het weer nog vanuit het westen meer bewolking, ook wat regen... en het oosten nog wat zon. Ook vanmiddag regen en bij een stevige wind 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 en is voor een initiatiefwet die GroenLinks, PvdA en CDA vandaag gaan indienen. De Orion-capsule van NASA heeft zoals gepland zijn baan rond de aarde verlaten... en is nu echt op weg naar de maan om daar een rondje om te vliegen. Over een week keren de astronauten terug op aarde. En gisteravond was in Ahoy in Rotterdam weer het eerste optreden van de Belgische meidengroep K3 in de originele bezetting voor het eerst sinds 2009. Er waren 17.000 fans bij het concert van Karen, Christel en Kathleen. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Er kan wat regen vallen en in het oosten soms nog wat zon. Ook vanmiddag regen en bij een stevige wind wordt het 9 tot 12 graden. Dit is ZFM. sister blade in the grass.